12 uur ook Thijssen met het NOS-journaal. Slowakije blijft zich verzetten tegen het verplicht opnemen van migranten. Zolang ik premier ben, zal er in Slowakije geen verplicht migrantenquotum worden ingevoerd, zei de Slovaakse premier Fico nadat de EU-ministers in Brussel hadden besloten tot de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Behalve Slowakije stemden ook Tsjechië, Hongarije en Roemenië tegen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft er alle vertrouwen in dat de vier tegenstemmers toch vluchtelingen gaan opnemen. Paus Franciscus is in de VS aangekomen voor een zesdaags bezoek. Zijn toestel landde vanavond even voor tien uur Nederlandse tijd op luchtmachtbasis Andrews bij de hoofdstad Washington. Daar werd de paus opgewacht door president Obama, vicepresident Joe Biden en hun echtgenotes. En in het westen van de VS, in de staat Washington, zijn de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw aangekomen voor het eerste officiële bezoek aan de VS. De eerste dagen is Xi in Seattle, waar gesprekken worden gevoerd over onder meer energiezuinige gebouwen en commerciële toepassingen van duurzame energie. Vrijdag ontmoet Xi president Obama. Nederland wordt volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Zweden vertegenwoordigd door Douwe Bob. Dat is bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Welk nummer Douwe Bob op het Songfestival gaat zingen wordt volgend jaar pas bekendgemaakt. Voetbal. PSV heeft met moeite de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 3-2 van Cambuur. De amateurs van FC Linden zorgden opnieuw voor een verrassing in de beker. Op het eigen sportpark De Abdijhof werd FC Volendam geklopt met 1-0. Ook de amateurs van Capelle schakelden een club uit de Jupiler League uit. De zondag topklasser won thuis na penalties van MVV Maastricht. En Anne van der Breggen heeft bij de WK wielrennen in Richmond verrassend zilver behaald op de individuele tijdrit. Van der Breggen moest alleen Linda Vilumsen uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Het verschil was minder dan drie seconden. Brons was er voor de Duitse Lisa Brennauer.